Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gevangenis in Zoetermeer is enige tijd omsingeld geweest door een groot aantal agenten. Ook was er een arrestatieteam aanwezig. Sommige media spreken van een gijzeling. Omroep West meldt dat er iemand in een politiebus is afgevoerd. Ook zou een omwonende meerdere knallen hebben gehoord. Volgens de Telegraaf is er een dode gevallen. Inmiddels hebben de agenten de gevangenis in Zoetermeer weer verlaten... en zijn forensische rechercheurs bezig met opsporingswerk. Hongarije heeft de grens met Servië weer geopend voor auto's en vrachtwagens. De afgelopen dagen kon niemand de grens over. Die was gesloten om vluchtelingen tegen te houden. Chauffeurs stonden de afgelopen dagen in kilometerslange files. De vrachtwagens stonden rijen dik voor de grens in de hitte. Dat leidde vaak tot aanvaringen tussen de chauffeurs, bijvoorbeeld als anderen probeerden voor te dringen. In Jemen staan Houthi-rebellen op het punt om zes buitenlandse gijzelaars vrij te laten. Het gaat om drie Amerikanen, twee Saoediërs en een Brit die een paar maanden geleden werden ontvoerd. De zes worden van de hoofdstad Sanaa naar buurland Oman gevlogen. Oman had in de zaak bemiddeld. Wie de gijzelaars zijn is niet bekend, maar zeker één van hen is een journalist en die werkte volgens de Houthis illegaal in Jemen. Voor de kust van Turkije zijn 13 bootvluchtelingen omgekomen toen hun rubberboot zonk, vermoedelijk na een aanvaring met een veerboot. De Turkse kustwacht wist acht mensen te redden, maar die zijn wel ernstig gewond. De reddingsoperatie is nog steeds gaande. Eerder vandaag zonk een rubberboot met 46 vluchtelingen voor de kust van het Griekse eiland Lesbos. De Griekse kustwacht is een zoekactie begonnen omdat nog 26 mensen worden vermist. In Oosterhout is vanochtend een auto een meubelzaak binnengereden. Volgens Omroep Brabant gaf een vader zijn dochter haar eerste rijles. Op het moment van het ongeluk zat het meisje achter het stuur. De twee zijn niet gewond geraakt. De winkel en de auto zijn flink beschadigd. Het weer trekt veel bewolking over het land. In het zuiden schijnt vaker de zon. En in het noorden kan hier en daar een bui vallen. En het is een graad of 16. Dit was het... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.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 En terwijl we naar uh, Michael Bublé luisterden is de Formule 1 gefinished. Ik zeg alleen dat Vettel heeft gewonnen. En dat het voor Ferrari een prettige dag is geworden... want op drie eh, kwam Kimi Rijkonen binnen... en op acht Max Verstappen. Maar straks nog even de volledige einduitslag. Wat gaan we het eh, derde uur doen? Uiteraard, eh, zoals u van ons gewend bent... rond de klok van half vijf het dier van de week. En die luistert naar de naam Yara. En kwart voor vijf het gedicht van de week. Ja, waar kan het anders overgaan? Van de, want de meteorologische herfst is ingetreden. Dus het gedicht van de week gaat over de herfst. Eh, verder hebben we natuurlijk straks ook de, de eindstanden van de, wedstrijden die om half, of de wedstrijd die om half drie is begonnen. En dan hebben we het natuurlijk over de voetbal in de eredivisie. Ik zou zeggen, genoeg reden om te blijven luisteren naar uw lokale zender ZFM live vanaf de Tolweg 10A. Ja, Albert-Jan, ja? mag ik jou wat vragen? Tuurlijk. Waar is hier de nooduitgang? Hier de nooduitgang? Want dat ga je me nu vertellen. blijven, ik kan niet langer blijven, ik kan niet blijven, ik ben hier al te lang. ging midden in de winter naar een ver en warm land.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 Kan niet blijven, kan niet. Allemaal voor het goede doel, hè? Dit. Kan niet blijven, ik ben hier Is ook Meneer Henk Westbroek, zoek met mij de nooduitgang. Waar is hier de nooduitgang? We hebben een fantastische gitarist binnen. De gitarist van de groep Brad en de zanger is David Gates.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 You don't listen to the guitar man. zoals gezegd, de Formule 1-luisteraars eh, eh, is eh, gefinished. de Grand Prix van Singapore. En het is echt een Ferrari-feestje geworden. Sebastian Vettel heeft de innoverende Grand Prix van Singapore gewonnen. De Ferrari-coureur was oppermachtig in een race die veel uitvallers kende... waaronder regerend wereldkampioen Lewis Hamilton. En even moest worden geneutraliseerd omdat er een man op het circuit wandelde. Daniel Ricciardo werd tweede, Kimi Raikkonen derde... en Max Verstappen bleef, bij de start, maar werd bleef staan bij de start maar werd desondanks knap achtste... ook niet alleen door eh, de vaak verschijnende safety car in de baan... maar eh, ook door prachtige, schitterende inhaalacties. Hij heeft, zijn, eh, hij zich wederom bewezen tijdens deze Formule 1-race in Singapore. Volledigheidshalve nog even de, de eerste tien... En daar blijkt dus dat het inderdaad een Ferrari-feestje is geworden. Gewonnen heeft Sebastian Vettel voor Daniel Ricciardo. En op de derde plaats zijn teamgenoot Kimi Räikkönen. Vierde eindigde Nico Rosberg, gevolgd door Valerie Bottas, Diane Kiat... Eh, Sergio Perez en op de achtste plek Max Verstappen... gevolgd door zijn teammaatje Carlos Sainz senior, junior. En last but not least op de tiende plek eh, Nasser. Er zijn vele uitvallers, zoals gezegd, waaronder Hamilton. Wat betekent dat voor de stand in het wereldkampioenschap? Hamilton gaat nog steeds aan de leiding met 252 punten...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 Onder de kop overboord geslagen katamaranzeiler in kritieke toestand naar ziekenhuis. Op het strand van Zandvoort is eh, vanmiddag een katamaranzeiler gereanimeerd... die eerder vandaag voor de kust van de badplaats overboord sloeg. Toen rond half twee bekend werd dat er iemand in het water lag... kwamen de kustwacht, de KNRM, de reddingsbrigade en de politie in actie. Vanuit de lucht en op het water werd de omgeving afgespeurd. Na ongeveer een half uur zoeken werd de drenkeling gevonden. Omdat hij buiten bewustzijn was, werd besloten hem op het strand te reanimeren. Wie de drenkeling uit zee heeft gehaald is niet duidelijk. De KNRM-woordvoerder meldt dat het onwaarschijnlijk is dat de KNRM hiervoor verantwoordelijk is... omdat de KNRM-boot op dat moment van de redding nog niet in het water lag. Na enige tijd, tot slot, eh, is de zeiler per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.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 En hoogste tijd voor het dier van de week. En deze week hebben we het over de mooie, knappe Yara. En Yara is een beetje eigenwijs. Soortgenootjes kan ze niet echt waarderen. Ze heeft het liefst een huis voor haar alleen. Ze is gek op aandacht en knuffelen... maar voordat je haar mag aaien, moet ze, eerst, moet ze je eerst goed leren kennen. Als het aaien zat is, dan neemt ze dat, laat ze dat duidelijk merken... door je een klein tikje te geven. Het is een echte dame met een beetje een eigen willetje. Dus uh, handle with care. Heb je het daar over een hond of een kat? Ik heb het eh. nu over een kat. <laughs> maakt niet uit. Ze is op zoek naar een huis met een tuin, ja wie niet... waar ze heerlijk kan struinen en in het zonnetje kan liggen. Haar nieuwe baasje moet haar regelmatig borstelen vanwege haar mooie lange haren. En waar verblijft Jara momenteel? Jara verblijft in het dierenthuis Kennemerland, Keesomstraat 5 te Zandvoort. Geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4 uur s middags. En telefonisch bereikbaar op 571-3888. 571-3888. En kijk ook even op internet www.dierenthuiskennemerland.nl. Want ook mooie, knappe Jara verdient een thuis. Ja, de koorts van krijgen. Nachtkoorts. Night fever. De buurtjeskip Barry, Robin en Maurice. het blijft een geweldige muziek over niemand. in Night Fever, de Bee Gees. Ik zou er wel eens even uit willen breken eigenlijk. U ook? vraag gewoon of die even terugkomt uit het graf. En dan heb ik het over Freddie Mercury. En de koningin ook natuurlijk, de queen. Moeten we Alexander vragen. In ieder geval, ik wil er eens uitbreken. I want to break free. Queen. get used to living without, living without, living without you by my side. luisteraars. En terwijl eh, in de Corver Sporthal momenteel eh, wordt gebasketbald... tijdens eh, ter ere van het 50-jarig bestaan van de basketbalvereniging The Lions... gaan wij even kijken naar de vandaag verspeelde wedstrijden... en de wedstrijden die op kwart voor vijf gaan beginnen. Allereerst hadden we natuurlijk om half één hadden we Roda JC thuis tegen Feyenoord. Lange tijd bleef Feyenoord op een 1-0 zegen af te stevenen... maar Roda JC stak daar een doelpunt voor, 1 tegen 1. Excelsior ontving Ajax om half drie. En eh, eh, Excelsior kon het niet bolwerken tegen Ajax. 0 tegen 2. En om kwart voor vijf hebben we nog twee wedstrijden te gaan. Allereerst Vitesse ontvangt thuis de Graafschap. En eh, de klapper van de dag, FC Groningen ontvangt in de Euroborg AZ. Tot zover. Jenny was only nine years old, Her sister of someone I know, and she was pretty.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 Ooh, like she was. It's not the color, not the size. Guess it's the promise in those eyes that makes her pretty. Ooh, like she was. ze in de jaren 60 eh, regelmatig live zien optreden. De Sandy Coast, de Zanderige Kust. Eh, natuurlijk zanger Hans Vermeulen met The Eyes of Jenny. We hebben een danskoningin. Een van de grootste hits van ABBA. de wereld voelt u zich op eh, de zondagmiddag bij Radio Zandvoort... allemaal een klein beetje danskoningin. Dankzij ABBA. is een van de mooiste jaargetijden heel pril. Er gebeurt van alles, regen en wind, maar ook zon. De bladeren vallen van de bomen en alles staat stil. De geuren van de herfst bladeren al om. Buiten kastanjes zoeken of kopen pompoen. De potten grisanten staan te koop. Stoep wordt aangeveegd, al het mos groen. En zitten ze nog niet binnen in huis... Er is nog hoop. We gaan weer de kast veranderen, andere jassen aan. Gaan erop uit, met de fiets, nu het nog wel kan. De zonnestralen zijn er volop, dat laten we niet gaan. We wandelen flink, en dat is goed voor het gestel. Paddenstoelen, beukennootjes, dwarrelblaadjes, rood en geel. Buiten vind je al die schatten, van de herfst zoveel. Regenvlagen, hagelbuien, pijpenstelen, hondenweer. Maak een paraplu van blaadjes en geen druppel raakt je meer. Spinnenwebben, nevelslierten, de geheimen van de mist. Wie dit feest niet mee wil vieren, heeft zich in deze herfst vergist. Het is weer herfst, de dagen korten weer. De blaadjes worden goud gekleurd, de bomen leggen hun blaadjes neer. Ze worden kaal, het lijkt wat triest. Maar dit is de natuur. In deze donkere tijd van het jaar is het ook weer soms een beetje zuur. Toch, toch is dit een mooie tijd van warmte, licht en kaarsjes... binnenshuis gezellig en sommigen leggen zelfs kaartjes.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 Maar dit was een prachtige uitvoering van de groep America. Eh, dit zijn hele mooie dames. De Chorus. Unplugged. Met radio. luisterde naar de radio. En het was de radio van Zandvoort. Ja, luisteraars, het zit er weer op. Zandvoort op zondag. Eh, even voor eh, de klok van 5 uur. Met natuurlijk vandaag eh, veel racegeweld op het circuitpark Zandvoort. En natuurlijk een prachtige achtste plaats van Max Verstappen in Singapore. ik wil van de gelegenheid gebruik maken, Charles, om je hartelijk te danken. Nou, heel graag gedaan. Ik heb er heel veel plezier in gehad. Dus, Bedankt dat je, dat je, dat je dit weekend eh, eh, de, achter de knoppen wilde zitten... en voor de muziek eh, verantwoordelijk ja, wilde zijn. Ja, ik ging helemaal naar de knoppen dit weekend. <laughs> Goed, en onze collega Rob Harms is er volgende week weer... met Zandvoort op zaterdag. Die man zou... zit in Turkije, hè? Ja, maar hij komt maandagnacht weer terug. <laughs> Oké, okay, een week, om, bij te komen. Oké.